Five long years every Friday, y'all. I went straight home, yeah. I went straight home. Oh, oh, oh. You treat her. Then you got to. You got to know just what I'm talking about. Lord, I work five long years for one woman. And she had to love to kick me out. Lord, but I finally learned a lesson. I should have known long time ago. Next woman I'm mad that you gotta have two jobs and you gotta go out and work long and bring some dough. Lord. said I've been mistreated. And you got to, you got to know just what I'm talking about. Lord, I work Five long years for one woman. And she had to to kick me out. Have you ever been mistreated? you you got got to, to know just what I'm talking about. got to know just what I'm talking about. Lord, I worked five long years for one woman, and she had to to kick me out. I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. Five long years every Friday, yes, y'all. I went straight home. I went straight home. Oh, oh, oh, my baby. Yes, I've been mistreated. just what I'm talking about. feels for one woman and she has a nurse to kick me out Five Long Years. Een nummer van gezongen door Buddy Guy op de elektrische gitaar en op de zang. Greg Zapp op de basgitaar. Richie Hayward op de drum. Pete Wingfield op piano en Mike Weaver orgel. Neil Hubbard op gitaar. Welkom bij ZFM Jazz. Beleef het ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Zandvoort. so much. Thank you. You know, ladies and gentlemen, every once in a while there comes a song that you feel will be a standard. And this is one we'd like to try and do for you from the new sounds of today. Wait. When you're down and troubled and you need some of love and care. Nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me. and you know When peace You Got a Friend, Ella Gerald. We gaan naar Natalie Cole. En zij is ook op het Sea Jazz Festival te beluisteren. Het nummer wat we gaan draaien is Route 66. fever when you hold it tight.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 fire Fever, yeah, I burn for truth you sizzle. What a lovely way to burn. Aha, What a lovely way to burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Muzikale koorts. Het was Natalie Cole en Ray Charles. Een heerlijk samengezongen nummer gaan naar Rob Hoeken. En het nummer Swanee River Boogie. Jimmy Smith, een geoefende en getalenteerde eh, orgelspeler. Hij is helaas overleden, maar we hebben nog heel veel moois van hem. Ik heb nog thuis een aantal langspeelplaten van hem. Het is echt genieten met Jimmy Smith. We gaan weer naar uh, eh, Ella Gerald. Hij speelde Jazz at the Santa Monica Civic in 1972. En dan is het natuurlijk erg mooi als zo'n eh, festival wordt afgesloten. En dat doen ze dan altijd met een finale. En in die finale hoort u een, een C-Jam Blues. Dat is een nummer van Duke Ellington. En dat wordt gespeeld met Helen Gerald en Count Basie en de Jazz at the Philharmonic All Stars. Laten we heerlijk gaan luisteren. that was growing, moving, moving, Gerald tijdens een van de concerten in 1972. Maar er staat nog meer te gebeuren. Want wat dacht u van Toet Stielemans die zaterdag 9 juli gaat optreden op het Noordse Jazz Festival. Zijn leeftijd geweldig, mag ik wel zeggen. Daarom als ode aan hem zijn bekende blueszetten. vez que eu ouvi bluesette, tinha eu 17. Ah, foi bom meu coração ficar. Even Jazz was vandaag het programma van Fred Koonsberg. En wij gaan eruit met Ramsey Lewis met Love Him from Spartacus.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 Volgens getuigen in Tafas zijn er invallen in woningen geweest waarbij jongeren zijn meegenomen. In Tafas demonstreerden gisteren duizenden mensen tegen het bewind van president Assad. Veel betogers wilden zich eigenlijk aansluiten bij de protesten in het nabijgelegen Daraa, maar ze konden die stad niet bereiken omdat die is omsingeld door het Syrische leger. Het Egyptische kabinet is met spoed bijeengekomen vanwege de gevechten tussen moslims en koptische christenen in Cairo. Gisteren vielen 10 doden en meer dan 100 gewonden toen moslims een koptische kerk aanvielen. Volgens hen werd daar een vrouw die zich tot islam wilde bekeren tegen haar wil vastgehouden. De Egyptische politie en het leger probeerden de menigte met traangas uiteen te drijven, maar pas na uren werd het weer rustig. Een ziekenhuis in Hengelo is anderhalf uur lang getroffen geweest door een grote stroomuitval. Ook de noodvoorzieningen deden het niet meer maar er zijn geen patiënten in levensgevaar geweest. Wel moesten vijf patiënten op de IC met de hand worden beademd. Via een omleiding in de elektriciteitsvoorziening is die weer hersteld. Volgens het ziekenhuis in Hengelo heeft een storing in de elektriciteitskast de stroomuitval veroorzaakt. Daardoor werkten ook de noodvoorzieningen niet meer. Op Eindhoven Airport is een bolletjeslikker aangehouden die vermoedelijk tientallen bollen met cocaïne heeft geslikt. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is de Amsterdammer van 36 die samen met een stadgenoot van 62 naar Bergamo in Italië wilde reizen. Ook zijn reisgenoot is aangehouden. De woordvoerder noemt het zeer uitzonderlijk dat op het vliegveld van Eindhoven een bolletjeslikker wordt aangehouden. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden in het westen tot 26 in het oosten. Aan het eind van de middag is in het westen kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journal. Dit is wij. En staan op het moment van de A1 files CB. Snelheidscontroles er staan zijn aangekondigd op dit moment op geen A7 files. Snelheidscontroles zijn aan de grens aangekondigd.